1 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Het UWV was al jaren op de hoogte van de uitkeringsfraude door Polen. Dat zeggen medewerkers van de uitkeringsinstantie op het intranet van hun organisatie. Het UWV zou de signalen structureel hebben genegeerd. Maandag onthulde Nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten via tussenpersonen met namaaksollicitaties en valse handtekeningen net doen alsof ze in Nederland verblijven. Zo krijgen ze gewoon een uitkering terwijl ze terug kunnen naar Polen om vakantie te vieren of zwart bij te klussen. De twee Amerikaanse toeristen die vrijdag gewond raakten bij de aanslag op Amsterdam Centraal bedanken iedereen die heeft geholpen. In een verklaring zeggen ze dat de politie hun levens heeft gered. Ook bedanken ze de medewerker van de informatiebalie in het station... die hen heeft geholpen tot de ambulancemedewerkers kwamen. In de Tweede Kamer zetten veel partijen vraagtekens... bij de geloofwaardigheid van minister Blok van Buitenlandse Zaken. Vandaag debatteert de Kamer over wat hij heeft gezegd... over de multiculturele samenleving. VVD-fractieleider Dijkhoff, Bloks partijgenoot... noemde de uitspraken onhandig, lomp en ondiplomatiek. Hij vindt het vreemd dat iemand een filmpje heeft gemaakt en gelekt... en geen vragen heeft gesteld op de bijeenkomst zelf. Ook coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie zijn kritisch. Alleen PVV-leider Wilders prees Blok en noemde de uitspraken van de minister een waarheid als een koe. Het Openbaar Ministerie in Groot-Brittannië verdenkt twee mannen uit Rusland van het vergiftigen van oudspion Skripal en zijn dochter Julia. Ze worden aangeklaagd voor samenzwering, poging tot moord en het gebruik van het zenuwgas Novichok. De twee mannen zijn beide 40 jaar oud. Ze vlogen volgens de Britse politie twee dagen voor de vergiftiging naar Londen hadden een Russisch paspoort bij zich. Omdat Rusland geen onderdanen uitlevert... wordt niet geprobeerd de verdachten naar Engeland te krijgen. Ze worden bij verstek aangeklaagd. Het weer, trekken nog wat stevige regen- en onweersbuien over het westen.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 Dames en heren, Zandvoort Lunch. En eh, nou ja, u weet wat dat betekent, hè? U weet wat het betekent. De vijf minuten van de sidekick. En daar komen ze. De vijf minuten van de sidekick. Ja, en dan gaat het eh, fluitsignaal weer en dat gaat ook zo snel vijf minuten. En dat fluitsignaal is eigenlijk wel een beetje illustratief... want we gaan een beetje iets hebben over iets sportiefs en iets goeds. Eh, binnenkort, zondag 16 september 2018, is Swim to Fight Cancer. Een evenement eh, om geld op te halen voor, voor onderzoek naar, naar, naar kanker, naar, naar onderzoek tegen kanker. En dat gaat nu weer gebeuren in Haarlem. Daar gaan een heleboel mensen het water in duiken. Eh, onder andere burgemeester Jos Wiene. Eh, we hebben eh, nog meerdere mensen die, die daaraan meedoen. in de studio heb ik nu Ralf Kras. en die heeft daar ook mee te maken. zijdelings gelukkig. Ralf, goedemiddag. Goedemiddag Ron. Hartelijk dank voor de gelegenheid om hier inderdaad wat over mee te komen delen... betreffende het Swim to Fight Cancer. Ja, want, want hoe ben jij er nou bij betrokken? wat doe jij ermee? Eh, nou, ik doe er dit mee. Dat eh, zwemmen draag ik altijd al een, eh, mijn hele leven eigenlijk een heel bijzonder warm hart toe. Ik zwem eigenlijk mijn hele leven. En met mij ook heb ik mijn kinderen dat natuurlijk met de paplepel in proberen te gieten. En dat is aardig geluk, kan ik je melden. In ieder geval mijn dochter en mijn schoonzoon. Die zijn beide erg fanatiek. En die zijn ook beide deelnemers ingeschreven voor het komende evenement van 16 september aanstaande. En, en waarom zwemmen zij mee? Zij zwemmen mee uiteraard omdat ze zwemmen heel erg graag in zand wordt het steeds minder mogelijk. Maar ja, afgezien van de zee, die erg ruim is vanzelfsprekend. Hoewel de zwembaden gesloopt worden in de toegang tot het overgebleven zwembad heel erg moeilijk is en bijzonder duur. Maar, nu... maar goed, nu is er een gelegenheid om door de grachten van, eh, van, ja, van Haarlem te gaan zwemmen. In het Spaarne. In het Spaarne. En daar wordt ook gestart. Dat wil zeggen eh, ter hoogte van de parkeergarage De Appelaar. Dan gaan ze naar de Nieuwe Gracht. Vervolgens terug over de Bakkenissengracht ook weer naar het Spanen toe. En dan zal de finish ook omstreeks de hoogte zijn van de, van de Appelaar. En dan betreft het een rondje van 500 meter. Oké. En hun betrokkenheid zit hem hierin dat uh, eh, Patty, mijn dochter dus... die is werkzaam in een eh, heel bekende kapperzaak in Haarlem, Piero. En de bazin daarvan die is eh, getroffen door kanker. Een van de velen, helaas. Nog steeds niet uitgeroeid. En het bijzondere is dat, ja, een eerste herinnering die ik zelf heb met, dat, met die verdomde ziekte... was nog maar toen ik een heel klein veentje was. Een mannetje van een jaar of acht, negen. Er werd mij uitgelegd dat er een vriendje van ons, een schoolgenootje... daar ook door getroffen bleek te zijn. Mm Heb ik achteraf pas gerealiseerd wat een eh, impact het heeft gehad. Maar nog, ik weet het nog zoals de dag van gisteren eigenlijk op te halen. En dat heeft eh, erg veel impact eh, op mij gemaakt. En ik snap ook niet, met mij meerdere mensen zullen het uiteraard ook niet snappen... Mhm. dat het nog steeds niet in staat is gebleken door de medici, die technici en nou ook alle mogelijke geleerden die gesubsidieerd worden, van hier tot Gunther en weer terug. En daar is dus... Eh, en dat ze dat nog steeds niet hebben kunnen tackelen. Nee, en er is dus heel veel geld nodig. Daar is nu ook een website, eh, zie ik, uh, eh, haarlem.swimtofightcancer.nl. Ja. Daar ga je naar Haarlem toe en dan naar de deelnemer. Want ik zie dus op, op jouw dochter die heeft dus eigen donateurs. Waaronder, ik zie ook Jan Lammers staan. Die heeft 50 euro gedoneerd ja, eh, en daar, dus daar, gebeuren nu. Daar zijn ze heel erg eh, blij en trots mee. Dat, eh, dat er zoveel mogelijk geld wordt, wordt opgehaald. Onder andere inderdaad Jan Lammers, maar ook mensen als een Hans Klok... en, en, en diverse andere bekende Nederlanders. Die ook frequent in de kapperzaak van Piero, dat zit aan het plein komen. Mhm. En ja, uiteraard allemaal een heel erg compassie en medeleven hebben... Ja. Met die mevrouw, die dan dus ook ja, nog steeds aan het vechten is tegen die verdomde ziekte. En nu kun je daadwerkelijk ook een signaal afgeven. In het openbaar, in de openbaarheid van Haarlem. Dus we moeten twee dingen doen. Mensen moeten doneren op de site. Nou ja, niks moet. En, en komen kijken. Het zou natuurlijk heel prachtig zijn als de mensen direct of indirect... al dan niet met een eh, financiële bijdrage een, eh, ja, een steun kunnen geven aan die groep mensen. Want je hebt net over een aantal deelnemers. Maar er zijn maar gewoon een kleine 800 mensen mee hè, door die grachten. Wanneer is het ook alweer, zei je? 16 september. De aanvang is om 12 uur. Er wordt er verzameld. Volgens die dan te registreren. En er zijn diverse categorieën. Er, zijn, eh, er is een wedstrijd. Er is een eh, prestatietocht. 4 kilometer, mind you. 4 kilometer. Door dat koude water. Heb jij dat wel eens gelopen, 4 kilometer? met golven misschien, maar het is echt heel iets anders. En hoe lang deed je daarover? Heel lang zo. Nou, die mensen gaan natuurlijk zwemmen. Gaan ervan uit dat het iets langer is. En die zijn gewoon continu bezig om dan even die 4 kilometer te peddelen. Net zoals die Maarten van der Weijden die dit ook al eh, heeft gedaan. Nou, die meneer die is in staat gebleken om gewoon 4,5, 5 miljoen euro op te halen. Ik vind het machtig, prachtig, fantastisch. Dus. Zulke mensen hebben eigenlijk nodig in onze maatschappij... om dat eigenlijk meer te stimuleren. Vind je ook niet? Je hebt groot gelijk. Nou, 16 september in Haarlem aan het Spaarne. Swim to fight cancer. Doneer en kom kijken. Absoluut. In grote getalen. Ruimte zat langs de grachten komen. van Haarlem. En we hebben het gered. keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. Drank too little from a loving cup, it ran dry to the very last drop. There's nothing left from all that we've tried to be. I left my golden days behind me. Now my gypsy blood will show where it's gonna go. A blue sunrise is where to find me. Hanging on the fret, but I'm not ready yet to bow my head. From a deep blue dawn to a golden day, that's a rocky road and a mighty long way. Riding the ruts till one day you'll be free. Yeah, you chase your demons by kneeling no longer a stranger in your hometown. Time's a teacher, and finally you can see. My golden days are all around me. Now my gypsy blood will show where it's gonna go That blue sunrise is where to find me. Hanging on a thread, and I ain't about my keer weer eventjes uh, eh, peentjes zweten. Helemaal geweldig. Nou, een speciaal verzoek voor onze gast. Hij is al weg. Ik hoop dat hij eh, oortjes in heeft. Dan hoort hij het. Hij heeft wel oren. Hij heeft wel oren. One Moment in Time. Maar wel de echte van Whitney Houston. I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I faced the pain. Ja, dat was een speciaal op verzoek Whitney Houston. De echte eh, One Moment in Time speciaal voor onze gast die net weg is. En eh, over de... Uh, Swim to fight cancer. Ja, precies. Daar ging het om. Fantastisch. Artiest in het licht. Uitgekozen door Ron. En dat is El Stewart.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 Jongen, jongen. Ja, oude hm. krasse knarren. Oude krasse knarren. Zou die nog spelen eigenlijk? Ik heb geen idee. Nee. Maar we gaan wel even naar het cultuur. Ja, want we hebben nog wat. Bijvoorbeeld naar het museum Haarlem aan het Groot Heiligland 47. Daar is het werk van Simon de Heer te zien. Eh, en het werk van Simon de Heer is nauw verweven met Bloemendaal in 1927 de schilder aan de Duinwijkweg een landhuis met atelier bouwen. En naast zijn werk als tekenleraar in Den Haag schildert hij veel. Eh, de heer leeft voor zijn kunst. Hij is een traditioneel schilder die altijd trouw blijft aan zijn streven... om de zichtbare wereld herkenbaar weer te geven. Hij wordt vooral gewaardeerd als talentvol portretschilder. Bekende mensen uit de omgeving die op linnen vastlegt... zijn onder andere prof, professor Dr. Max Euwe aan het schaakbord en eh, Jacques P. Thijssen... Dus eh, dat is te zien eh, dagelijks en nog wel tot en met 7 januari. Dan gaan we nog even naar het patronaat. Naar Archie en de Bunkers. Hé, hey, bekende naam eigenlijk, maar dat was wat anders. Get out eh, chair, me dad. Ja, bijvoorbeeld. Het Amerikaanse garage rock'n'roll duo Archie en de Bunkers... staat bekend om hun energieke optredens. En dat is donderdagavond 6 september om 8 uur te zien in het patronaat dus. Nog eentje kan het nog voor het nieuws. Ja, dan gaan we naar de Britse pianist James Lisney. En want die speelt, eh, die lanceert het nieuwe concertseizoen in het Mosterdzaadje. Vrijdag 7 en zondag 9 september eh, om 8 uur. Eh, en om zondag speelt hij om 3 uur s middags. En dat is zeker van belang om even te gaan kijken. Het nieuwe cultuurseizoen in het Mosterdzaadje. Dat was hem eventjes. fantastisch. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Iets te vroeg weliswaar, maar dat maakt niet uit. Een brandweerwagen is gistermiddag gekandeld tijdens een rijtraining bij eh, de slipschool in Zandvoort. Rond half 1 ging het fout. Wat er precies is gebeurd blijft vooralsnog onduidelijk. Eh, wel is er een ambulance opgeroepen. De verwonding van de inzittende viel eh, gelukkig mee. Maar de schade aan de wagen was groot. Rond half vijf was de wagen overeind gezet... en kon hij worden weggesleept door een bergingsbedrijf. Dan nog de krakers. Sinds eind juli had een groepje mannen de Zandvoortse watertoren gekraakt. Dat deden zij om aandacht te vragen voor de woningnood onder jongeren. Op last van de landsadvocaat hebben zij hun nieuwe behuizing deze week alweer verlaten. Want sinds 1 oktober 2010 is de wet op kraken en leegstand, de WKL, in werking getreden. En is kraken ten alle tijde strafbaar. Voorheen werd kraken alleen strafbaar gesteld als een onroerend goed gekraakt werd dat korter dan een jaar leeg stond. De politie heeft sinds de inwerkingtreding van de WKL nu ook de bevoegdheid om, een gekraakt pand strafrechtelijk te ontruimen. Dan het laatste bericht. Het Open Nederlandse Kampioenschap Jetskiën 2018 is in volle gang. Komende zondag wordt race 4 afgewerkt voor de kust van Zandvoort. De wedstrijd vindt plaats voor de deur van Burnage Beach Club, het Oude Ries... Eh, de piloten, want dat zijn het, <laughs> eh, zijn onder andere uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.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 Vanmiddag klaart het geleidelijk wat op en zijn de neerslagkansen een stuk kleiner. De wind waait zwak tot matig uit het noorden en de temperatuur stijgt naar 23 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en de buiigheid neemt weer toe en er is ook weer kans op onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er is ook enkele bui mogelijk. De wind waait rustig aan zee, vrij krachtig uit het noordwesten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. Na morgen trekken er vrijdag enkele buien over de regio... maar geregeld schijnt ook de zon. In het weekend is er ook nog een buienkans, maar de zon is ook van de partij. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En dat was het weer. yard, silence in the streets. The biggest mouth in the world is just about to speak. And what I want to say is four simple words in this particular order. So here it goes. You make me feel like nothing. can Nee, Ron, ik ga niet met je trouwen. Nee, maar, nee, nee, nee, ik, nee, je, nee, echt, nee, ja, Ruud, doe het niet. Ik vind je zo aardig. Nee, ik ga niet met je trouwen. Maar, Ruud, ja? ik heb deze plaat gedraaid voor iemand anders. Oh! Dan is het goed. Aanstaande vrijdag ga ik zelf naar een uh, bruiloft. Niet om zelf te trouwen, maar Bob en Dagmar, mijn neefje, uh, mijn, mijn nichtje, gaan, gaan trouwen. En, en uh, voor deze keer, voor hun. Nou, leuk. Dat vind ik nou lief van je. Ah, dankjewel. Uh, gezellig. Nou, goed, eh, nou, kom nou maar weer met cultuur. Oh, eh, al dat romantische gedoe. Nou, hè? Nou, maakt het allemaal uit. Nee, leuk. maar we gaan nog eventjes wat doen, hè? Oh nee, ik had eerst nog een plaatje. <laughs> nou, oh, ik doe eerst nog even een plaatje. Ja, is goed. Oh, nou, nou, dat plaatje komt ook niet. Nee, dat komt ook nee. niet. Nou, dan weten we niet wat we gaan doen. We gaan blijven even in afwachting. Wacht even, hoor, wacht even. Komt wel goed, komt wel goed. Ik moet even weer... eventjes, luisteraars, naar de andere kant van de studio gelopen. Nou... Ik druk op een verkeerd knopje. Walking Together. Piet Veerman. uit Volendam. Voormalig eh, liedzanger van The Cats natuurlijk. Daar kennen we hem ook allemaal van. Prachtige stem, nog steeds actief. En dit heet eh, Walking Together. Dat wel. Eh, cultuur, nu. Ja. ja, nu. nu. <laughs> cultuur. We willen meer, meer cultuur. En ik krijg nog even een nagekomen bericht. Onze bekende schrijver, dichter, kunstenmaker en levensgenieter Marco Temes die schreef, die schreef eh, in de Zandvoortse krant altijd een column. En die wordt nu gebundeld. Oké. Dus 62 eh, maal het dorpsleven op eh, het scherp van de snede. En dat komt uit in de eerste week oktober, van oktober. Dus daar ben ik wel erg benieuwd naar eigenlijk. Nou, Oké. Leuke vent. Uh, Korendag Zandvoort wordt zaterdag 6 oktober 2018 voor de 12e keer georganiseerd. En zoals altijd hebben ze een leuk thema bedacht. En dit keer is het thema disco. En disco was dé muziek uit de jaren 70 en begin jaren 80. Koordendag ehm, Korendag Zandvoort vindt plaats in de protestantse kerk op het Kerkplein in het centrum van Zandvoort. En de opening van de Koordendag Zandvoort is om half elf ochtends en het eerste koor begint om kwart voor elf. Het laatste optreden met de grote finale begint om eh, kwart over negen avonds. Snel nog door naar Caprera aan de Hoge Duinendaalsweg in Bloemendaal. Als de avond valt in de prachtige omgeving van Caprera... wordt u meegenomen naar een nieuwe wereld in een magisch landschap. Betoverende bospaadjes, poëtische muziek onder de sterren... prachtige videoproducties en lichtkunstwerken... transformeren het bos in een nieuwe wereld. En er zijn optredens van eh, Remy van Kesteren, Tim Knol en eh, Suzanne en Freek. Wie kent ze niet? En de Talking Trees. En ik kan er ook blijven eten zelfs, want er zijn ook allemaal uh, eh, eh, food courts eh, in de tuin. Wanneer is dat? Vrijdag 7 september om 8 uur en zaterdag 8 september om half 9. En dat was eigenlijk mijn cultuurbijdrage van deze week. Ik heb niet meer. Fred en de Playboy Band waren dat. Jury in Disguise. En dit is Rory Gallagher. En Tattooed Lady. Tattooed Lady. Rory Gallagher. Hoor je ook niet vaak op de radio? Nee. Te weinig. Te weinig. Nou, wij doen er weer wat aan. Luister naar Zandvoort Lunch en je hoort muziek die je nergens anders hoort. Ja, eh, eh, zo is het gewoon. Ja. bij de meeste landelijke radiostations hoor je dit niet meer hoor. Nee. Je kan allemaal in dezelfde vijver te vissen. Maar goed, maakt niet uit. CFM eh, Zandvoort draait nog eens een keer andere muziek. Eh, niet alleen dit, maar ook metal. En we draaien klassiek. En we doen we allemaal niet, jongens. We, zijn, we hebben al niet in lunch, toch? Nee, maar zo dat vind niet. Door de hele week heen. We hebben al de alternatieve FM hebben we. En we hebben metal muziek op dinsdag. Klassiek. Gaat, trouwens naar de donderdag. Oh. Nou, ja, eh, nou, vanaf oktober gaat dat naar de donderdag. Eh, Na de alternatieve FM. En daarna kan je dan nog even van metal genieten. Nou, dat nou. wordt ook lekker. Klassiek op zondagavond. En ik kan u vast vertellen, zondagavond komt er weer een hele mooie uitzending. Met eh, weer wat oude, mooie oude opnames van vinyl. Dus niet alles uit de computer. Maar we hebben ook weer mooie platen van uh, vinyl aanstaande eh, zondag. Prachtig Ja. Nou, ik kan u vast vertellen. Uh, Gustav Leonhardt. Ken jij niet nu? maar ofwel ken die wel. Gustav? Gustav Leonhard. Gustav. <laughs> Gustav, Ik ken hem niet hoor, dames en heren. Nee, nee, zo. Nee, Zijn Wanneer die speelt, is een van de beste klaversymbolspelers ter wereld. Was hij ooit. Verder Daniel Weyenberg, de bekende Nederlandse concertpianist. Die wel. Eh, die, die ken je wel, hè? Ja, die wel. Nou, en voor de rest nog heel veel ander moois. Dus aanstaande zondag van 7 tot 9 bij CFM Klassiek. En uh, ja, even kijken hoor, even naar de klok. Ja, kan nog net. Ik kan nog net even de nieuwe van Paul McCartney. Ja. Let me look at you. Vrijdag komt hij uit, hè? Oei! Jij bent er Nieuwe klaar voor, hè? Fuck you. I can stay up half the night. work it out. I won't let you down. De vrijdag is voor alle McCartney fans natuurlijk de grote dag ja. van dit jaar. Want dan komt het nieuwe album Egypt Station uit op eh, LP en CD. Hij blijft maar vernieuwen, hè? Ja, hij blijft lekker bezig. Surfball. Vrijdag dus, Egypt Station. Het komt uit op een eh, diverse format. In ieder geval op cd en op dubbel LP. Dus het wordt zeer denk ik zeer de moeite waard. Eh, ja, en ehm, vrijdagmiddag ligt hij bij mij op de draaitafel. Daar kunt u <laughs> vast van op de overtafel. Ik had niet anders verwacht. En volgende week dinsdag in de vinyljaren. Als er alles op tijd komt natuurlijk. Moet je afwachten. Maar als alles op tijd is volgende week dinsdag in de vinyljaren. Daarin draaien we hem helemaal. Helemaal? Ja, we gaan hem helemaal draaien. Jij bent daar fan. Ik ben echt fan. Ja, en terecht hoor. Ik ga er niks aan doen. Ik ben fan. Nee hoor, daar moet je ook niet voor gaan. Gezelligheid. Ja, wat hebben we weer een pret gehad. Hè? Nou, nou, nou, nou, nou, nou, ja. Nou, nou. Het nou, zit er, Zit er, al zit alweer op. Jongen, jongen, jongen. Gaat het snel. Time flies when you're having fun. Yo, dus- Zijn vanmorgen eh, de tijd vliegt. Toen kreeg ik een wekker naar mijn hoofd. Eh. <laughs> Zelfs afscheid nemen is een feestje nu. Ja. Ja, ik heb, het, ik heb het veranderd. Leuk hoor. Ik heb eh, gewoon nu Raccoon altijd eh, standaard. Ja. Ging leuk. Gewoon omdat we plezier gehad hebben weer. Nou, ik wel hoor. U ook luisteraar. Ja, luisteraars ook. En morgen ben ik er weer om 12 uur. En dan is alles eh, volgens plan verloopt met Beppie. Dus het wordt morgen weer gezellig. Ik sla een beetje over. Ja, helaas. Ja, vakantie hè? Ja, ja. heeft de mensen nodig af en toe hè? Ik ga naar Volendam fietsen. Ga je naar Volendam fietsen? Nou ja, dat denk ik wel maar. Ja, ja. Gaat Op je drie willen. <laughs> la la la. Nou, dames en heren, in ieder geval eh, rond. moet u een weekje missen, maar de cultuur niet. Want eh, die komt gewoon. Dat komt en, goed. Uh, en de, als, waarschijnlijk doe ik het alleen, maar we zien het allemaal wel.